Annette Schut met het NOS Journaal. Schade aan snelwegen door bijvoorbeeld vorst wordt voorlopig minder snel gerepareerd, zegt Rijkswaterstaat. Het kabinet komt voor onderhoud aan wegen en bruggen miljarden euro's tekort. De laatste weken zijn op verschillende snelwegen waar schade is afzettingen neergezet, zoals op de A2 bij Apkoude en de A1 bij Hengelo. Rijkswaterstaat bekijkt per keer of er haast is bij reparatie... of dat andere maatregelen mogelijk zijn, zoals verlaging van de maximumsnelheid... of een verbod voor vrachtverkeer. De twee minderjarigen die vannacht in Antwerpen betrokken waren bij het in brand steken van een auto... worden ook verdacht van deelname aan een terroristische groep, meldt het parket in de stad. De auto stond geparkeerd aan de rand van de Joodse wijk. Een antisemitische terreurgroep eiste de actie op... maar de politie in Antwerpen zei eerder daar nog meer onderzoek naar te moeten doen... Ook juwelen die nog in de auto lagen werden gestolen. De eigenaar van de uitgebrande auto zou een Marokkaanse achtergrond hebben. Minister Hermans van Volksgezondheid wil toch kijken of er geld kan worden vrijgemaakt om voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie. Na de coronapandemie werd er ieder jaar geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld vaccinvoorraden. Maar het kabinet Schoof besloot die uitgaven vanaf volgend jaar te stoppen. Het nieuwe kabinet wilde die lijn eerst doortrekken, maar komt daar nu op terug leerlingen van basisscholen in Hengelo en Overijssel kwamen vanochtend tijdens hun fietsexamen in een woonwijk een wolf tegen. Een paar uur daarvoor werd hij ook gezien langs het spoor bij Enschede. Meerdere mensen filmden het dier en een bioloog bevestigt bij RTV Oost dat het inderdaad om een wolf gaat. Hij vormde geen gevaar voor de kinderen. Het weer. In het noorden een bui. Verder nog droog. Af en toe wat zon. dus 11 tot 16 graden. Vanavond en vannacht regen en veel wind. Morgen buien, soms met hagel en onweer. Bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer... 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Het heeft direct te maken met een ongeluk op de aansluitende A10 Zuid, de buitenring.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 When you close your eyes Tell me what are you dreaming? FM 106.9 FM do to you at home. The look, the lips, the hips, the taste, the hair, the eyes, the skin, the weight. You see what I can do on this microphone, so guess what I'm gonna do to you at home.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 dat ze het toch belangrijk vindt om er geld voor uit te trekken. In Gorkum loopt een onderzoek naar signalen van fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er zou zijn gesjoemeld met volmachten. Mensen die slecht kunnen zien, kunnen vaak niet terecht bij veel grote webwinkels... blijkt het onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. Die concludeerde dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking... in veel gevallen beter moet. Het weer, in het noorden bui, verder nog droog, af en toe zon. Het is een graad of 14. Dit is ZFM. stressing me. Cause your lies don't excite me. No, no. Never, thought, never thought, never thought. Never knew, never knew that, that you would do this to me. Do this to me. Try to ruin, ruin me. Be my enemy. Be my enemy. Never thought, never thought, never thought, never thought that you, that you trying to dirty up witness name. No, no. Never thought, never thought, never thought. Never, never knew that you would do this to me.